Het uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Bepaald schrijft de Telegraaf. Het driejarige meisje moet voor 27 maart aan haar moeder worden overgedragen. Insia werd in september 2016 in Amsterdam gekidnapt. Ze is sindsdien bij haar vader in Mumbai. Vorige maand bepaalde een Nederlandse rechter ook al dat Insia terug naar Nederland moet komen. Afgelopen weekend is dominee Nico Terlinden overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Nico Terlinde was bijna twintig jaar predikant van de Westerkerk in Amsterdam, maar ook columnist bij Dagblad Trouw en schrijver. Nico Terlinde was de jongere broer van dominee Karel Terlinde, de huispredikant van het Koninklijk Huis. Nico Terlinde was 81 jaar. Italië gaat alsnog proberen het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA naar Milaan te halen. In november werd Amsterdam aangewezen als nieuwe locatie... Maar de Europese Commissie en andere autoriteiten worden door Italië gevraagd de beslissing te heroverwegen. Milaan zou een betere keus zijn omdat de nieuwbouw in Amsterdam pas volgend jaar november klaar is. Terwijl het EMA al in maart volgend jaar verhuist. Het Openbaar Ministerie in Curaçao wil bijna miljoen euro afpakken van oud-premier Gerrit Schotten. Die nam geld aan van een Italiaanse casinobaas voor zijn verkiezingscampagne. In ruil daarvoor zou de Italiaan zeggenschap in de regering krijgen. Voor deze zaak werd Schotten al veroordeeld tot drie jaar cel. Familie en vrienden organiseren een stille tocht voor de 17-jarige Mohamed Bouchiki... die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam. Wanneer de stille tocht wordt gehouden is nog niet bekend. Bouchiki werd doodgeschoten in een jongerencentrum. Het lijkt erop dat de daders het niet op hem hadden gemunt. Het weer, het blijft vrijwel overal droog. Er zijn wolkenvelden en vooral in het midden en zuiden kan de zon tevoorschijn komen. Het wordt vandaag een graad of 8. Morgen veel wind, dan regenachtig en opnieuw zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal.